Over het lichaam van het slachtoffer is een wit laken geplaatst. Het schietincident was in de wijk Buitenveldert in Amsterdam. Het grondpersoneel van KLM legt vanmiddag opnieuw een paar uur het werk neer. De luchtvaartmaatschappij en de vakbonden liggen al maanden in de clinch over een nieuwe CAO. KLM-medewerkers eisen een loonsverhoging, meer vaste contracten en ook betere roosters. Bij twee eerdere werkonderbrekingen vielen tientallen vluchten uit... en waren er vertragingen gedurende de dag. KLM heeft voor vandaag uit voorzorg 12 Europese vluchten geschrapt. Met 92% van de stemmen geteld is in Israël nog geen duidelijke winnaar van de parlementsverkiezingen van gisteren. Premier Netanyahu zou met zijn conservatieve Likud-partij uitkomen op 32 zetels, waarmee hij het niet beter doet dan de vorige keer. Zijn tegenstander Benny Gantz van de centrum-linkse partij Blauw-Wit haalt waarschijnlijk ook 32 zetels en daarmee heeft geen van beiden een parlementaire meerderheid. Israël ging gisteren voor de tweede keer in een jaar tijd naar de stembus. Na de verkiezingen van april kon er geen meerderheid worden gevormd. De oppositie in de Tweede Kamer wil dat de winstbelasting voor bedrijven met ruim 4 miljard euro omhoog gaat. Dat staat in de tegenbegroting die vandaag wordt ingebracht bij de algemene politieke beschouwingen. Ook willen GroenLinks, SP en PvdA dat mensen met veel vermogen meer belasting gaan betalen. Ze willen dat geld onder meer besteden aan meer loon en een lagere werkdruk in de publieke sector. Het weer, wolkenvelden, maar ook geregeld zon vandaag. Alleen in het noorden en westen kan af en toe een buitje vallen. Het wordt vanmiddag tussen de 15 en 18 graden. Morgen min of meer hetzelfde weerbeeld. Welkom de zon en in de loop van de dag iets vaker bij. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Vertraging nog op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Zeeburg en het Amstel. 3 kilometer door een kapotte auto. Vertraging daar bijna 10 minuten. Na een ongeluk op de A27 van Almere naar Utrecht bij Huizen, 7 kilometer.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 We hebben nog veel oude en nieuwe platen voor je. Het is eh, acht over negen En dan draai ik zo een gloednieuwe plaat voor je. Hij is vorige week uitgekomen. Van een band eigenlijk uit de tijd van Rolls Royce. Misschien iets daarna. Simply Red. En die hebben een gloednieuwe plaat uit. En die heet Thinking of You. Ja, en dat was de allernieuwste. Gloednieuw. Supernieuw. Een nieuwe, nieuwe plaat van Simply Red. Thinking of You. Hier bij ZFM. Waar het inmiddels 10 over 9 is. Neem ik je nu mee terug naar 1970 met Curtis Mayfield. En dit is de titelsong van die geweldige HBO-serie The Deuce. Die gaat over 42nd Street in de jaren 70, 80. Beetje onze straat, maar dan wat anders. En kijk die serie, want hij is echt heel erg goed. Curtis Mayfield. Mayfield. De titelsong van de serie The Deuce. Hele leuke serie over 42nd Street in, Amer in New York. En wij gaan door met DJ Khaled en Rihanna. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rock a whistle on the brown, get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, for the tagging. You know this cookies for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things some rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow. the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the door, say. Careful, mama, why what you say? You say. You talking to me like your new babe. New you talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Uh-uh. Cause you get wild, wild, wild looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told when you. I told you. When I was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow thoughts. Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow. and I'm ready to be a star. ZFM. I'm the boy phone. Lighting up inside your drawer at home, all alone. Pushing 40 the friends we talking and you walk away kondigde zichzelf al aan. Dit was John Mayer met New Light. Gaan wij door met een nieuwe plaat van Camila Cabello hier bij ZFM om vijf voor half tien. En de grap is, ze heeft twee weken geleden een plaat uitgebracht. En schijnbaar valt die niet zo goed, want ze hebben een nieuwe uitgebracht, Liar. En die doet het wel heel erg goed. En je hoort hem hier bij ZFM. like it didn't happen. TV nieuwe Camila Cabello, Liar, hier bij ZFM... waar het bijna half tien is. En de vaste luisteraars weten het, om half tien doen we iets anders. Ja, het is tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. En we hebben hele leuke jazzprogramma's hier bij FM Of bij FM zeg ik al, bij ZFM. En... Eh, op, deze, eh, op dit moment om half tien draai ik altijd een toegankelijke jazzplaat. En vandaag is dat Ruben Heijn met Elephants, een live uitvoering. En die is echt prachtig. cause it did She turned away and nobody spoke China and windows and ever broke Just silence That's it seems that we both forgot We tried to be something we are not But tonight we are shown the truth that's what elephants do Oh, it's so mistaken FM. Ja, Ruben Heijn. Live met Elephant. Geweldig. We blijven een beetje in de jazz. En dat doen we met Billy Holiday. In een remix van Verve. De band remix van Speak Low. Billie Holiday in een remix van Band. Dat staat op het album Verve Remixed. Gaan we door met een Nederlandse plaat. Een plaat die ik echt al 30 jaar niet gehoord heb... totdat Roy hem vorige week in de lunch draaide. Spargo met Hip Hop Hop. is er niet meer gemaakt. En met dank aan Roy voor het draaien de lunch. Dat ik hem weer ken. Hartstikke leuk. Gaan wij door met een andere plaat. Die hoor ik bij Ger. Ja, ook zoiets. Andy Williams, Music to Watch Girls By. Had ik ook al jaren niet meer gehoord. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by.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 En we gaan van 1967 gaan we door naar 2019. De hit op dit moment, Billie Eilish. Meer dan 35 miljoen kijkers al in het eerste weekend naar die video van haar. En dit is hem, All Good Girls Go To Hell. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, I've got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself as enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers. Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she'll want de fortops Tops, Bernadette. En ze schreeuwen het uit. Hier bij ZFM waar het bijna tien voor tien is. En wij gaan door met de nieuwe Tino Martin en René Vroger. Leuke nieuwe plaat. Proost op het leven. En laten we dat vooral doen. Iedere morgen zonder zorgen ja, dat is toch wat ik het liefste wil. Ik kijk naar de zon en niet achterom. Want de toekomst, ja, die begint vandaag. Ik zong al meer dan duizend liedjes. Maar er is niet zo mooi is het geluk. Een lach en een traan, dat is het bestaan. Zet mijn vrienden en familie bovenaan. Proost op het leven, geniet van elk moment. Soms zit het mee Tino Martin en René Vroger hier bij ZFM waar het 10 voor 10 is. En ja, gisteravond 3-0 tegen Lille. Hartstikke goed. Dat vieren we en dat gaan we mee door. Dus het komt helemaal goed. Gaan we door met Julio. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. CTV Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después Ja, als je nu nog niet wakker bent, dan weet ik het ook niet meer. En we gaan gewoon lekker door met Dua Lipa. Nog 7 eh, minuten tot 10 uur. Hier is zij met One Kiss. De toverende kus van Dua Lipa. One kiss heb je maar nodig. Het is het bijna 10 uur. Dan zit het er voor mij op. Buiten schijnt de zon. Wat een hele fijne dag. Ik heb nog een tip voor je. Luister eh, vanmiddag naar Dolly in het eh, ZFM lunchprogramma tussen 12 en 2. Zij heeft bijzondere gasten. Het zijn de makers van de film Troebel. En eh, die komen hier uit Zandvoort en die hebben gewoon een internationale prijs gewonnen. Die komen vanmiddag hier bij ZFM Lunch. Dus luister daarna. Eerder deed ik al een oproep. Als je het leuk vindt om mee te werken hier bij ZFM... hebben genoeg mensen nodig. Redacteuren, technici, presentatoren... mensen die de muziekbibliotheek bijhouden. Je bent van harte welkom. Ook als je suggesties hebt, dingen die anders kunnen... ideeën hebt, van joh, maak een somprogramma. We horen graag van je. En dat kan naar programmaleiding Maandag ben ik er weer.